Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste etnische Armeniërs hebben de enclave Nagorno-Karabakh verlaten. De premier van Armenië noemt de kans op etnische zuivering reëel... en zegt dat zijn land bereid is om alle Armeniërs uit de enclave op te nemen. Azerbeidzjan viel dinsdag naar Gorno-Karabakh aan. Het land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen... maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. De 120.000 etnische Armeniërs zijn bang en zouden daarom bijna allemaal naar Armenië willen vertrekken. Frankrijk stopt de militaire samenwerking met Niger en haalt al zijn troepen weg uit het Afrikaanse land. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Ook de Franse ambassadeur vertrekt uit Niger. Het is onduidelijk waarom het besluit nu valt, een paar maanden na de coup. In juli werd in Niger een staatsgreep gepleegd tegen president Bazoum. De koeplegers keren zich tegen de oude kolonisator Frankrijk... en zeiden dat ze de militaire samenwerking wilden stoppen. Macron zegt nu dat hij zich niet wil laten gijzelen door de koeplegers... en dat hij Bazoum nog steeds beschouwt als de legitieme president van Niger. In Rotterdam heeft een jongen een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. De granaat is ter plekke onderzocht door de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, en bleek echt te zijn. Daarop heeft de EOD het explosief weggehaald. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat de granaat verder onderzoeken en zal het explosief daarna vernietigen. Dan voetbal. RKC heeft FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen toegebracht. Het werd 1-0 in Waalwijk. Pek AZ is geëindigd in winst voor AZ. De club won die wedstrijd met 3-0. In Sparta heeft de eerste thuiszegen van het seizoen behaald. Het werd 1-0 tegen Vitesse. Het weer, de bewolking neemt vannacht toe. Het blijft droog bij 9 tot 11 graden.